Zes uur. Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. Enkele honderden mensen hebben in een aantal steden vanmiddag gedemonstreerd... om hun steun te betuigen aan de Palestijnen in het conflict met Israël. Er waren demonstraties in Amsterdam, Groningen, Eindhoven, Nijmegen en Enschede. De regering werd door de demonstranten opgeroepen om het Israëlische geweld te veroordelen... en het EU-handelsverdrag op te schorten. De Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn vannacht zeker 42 doden gevallen, melden Palestijnse autoriteiten. Er zouden zeker 50 gebonden zijn. Reddingswerkers zijn bezig met het bevrijden van mensen van onder het puin van ingestorte gebouwen. Ook werden vannacht en vanochtend vanuit Gaza weer raketten afgevuurd op Israël. Daarbij zijn van de Israëlische kant geen meldingen gedaan van slachtoffers. Sinds het oplaaien van het geweld begin deze week zijn bijna 200 Palestijnen omgekomen. Aan de Israëlische kant vielen 10 doden. Bij het RIVM zijn tot vanochtend bijna 4500 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Vrijwel hetzelfde aantal als gisteren. In de ziekenhuizen is de bezetting met 31 afgenomen. Er liggen nu 2152 mensen met corona in het ziekenhuis... van wie 686 op de IC. Gisteren waren dat er nog 710. Vanaf vandaag kan weer een nieuwe groep een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Nederlanders die zijn geboren in 1963 of 1964 kunnen online een afspraak maken. De delegaties van Roemenië en Malta zijn niet aanwezig bij de openingsceremonie van het Eurovisie Songfestival. Dat rond deze tijd begint in Rotterdam. Nadat bekend was geworden dat Polen en IJsland ontbreken vanwege positieve coronatests, blijven ook Roemenië en Malta weg. Ze doen dat uit voorzorg. Beide landen zitten in hetzelfde hotel als de delegaties van Polen en IJsland. Dat betekent dat zeker vijf delegaties er niet bij zijn. Australië is sowieso niet naar Rotterdam afgereisd. Het weer, veel buien, vooral in het binnenland mogelijk met onweer en hagel. Af en toe wel wat zon bij 15 graden. Vanavond minder buien, maar vannacht en morgen neemt het aantal weer toe.